Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Geëvacueerde Limburgers kunnen langzaam terug naar huis. In Roermond kunnen mensen nu al terug en andere plekken horen aan het eind van de middag of ze terug mogen. Overal begint het water nu langzaam te zakken. Dijken worden nog wel extra in de gaten gehouden en op sommige plekken versterkt, zoals in Wel. Het leger helpt daarbij. Met name als je zo naar beneden kijkt de dijk af, dan eh, schrik je al eh, hoe hoog het water eh, nog steeds staat. En dit is al een, een, een, reservebassin. Maar het is ook mooi om te zien dat onze jongens samen met de civiele diensten hard aan het werk zijn om daar iets aan te doen. Een man van 45 is vannacht doodgestoken in Amsterdam. Getuigen zeggen tegen AT5 dat het ging om een verkeersruzie. De politie onderzoekt dat nog. Drie mensen zijn opgepakt. En in Noordwijk is dit weekend een oudere man met zijn scootmobiel klem komen te zitten in een grafkelder. Hij bracht een bezoekje aan een begraafplaats en knalde per ongeluk het trappetje af. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden. De man is niet gewond geraakt. En over een uurtje begint de laatste etappe van de Tour de France. Het wordt weer het klassieke rondjesrijden over de Champs-Élysées in Parijs... met aan het eind een sprint. En die zal wel gewonnen worden door Mark Cavendish, zegt verslaggever Steven Dalebout. Al zijn er ook andere opties. De kans is groot dat het een massasprint wordt. Wout van Aert maakt misschien ook nog wel een kans. Dat zou bijzonder zijn. Een bergetappe winnen, een tijdrit winnen in de Tour... en dan ook nog een massasprint. Uh, of misschien wel Kees Bol, die gaan we ook in de gaten houden. Of ja, het kan natuurlijk ook geen massasprint worden. Dat kan ook nog, maar dat is het laatst gebeurd in 2005. Ja, voor de Brit Cavendish is het een spannende dag. Die kan naar zijn 35e etappewinst ooit in de Tour sprinten en dat is een record. Het weer nog. Er zijn vanmiddag wat stapelwolken, maar vooral zonnig. En in het binnenland is het zomers warm, 25 tot 27 graden. Aan de kust is het ietsje koeler, 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging eh, voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook nog op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file.